12 uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Willem Holleder is veroordeeld tot levenslang. Volgens de rechtbank is hij schuldig aan het uitlokken van vijf moorden. Vandaag was het slotstuk van het proces tegen Holleder... die de afgelopen anderhalf jaar terecht stond... voor vijf liquidaties tussen 2002 en 2006... waarbij in totaal zes mensen werden gedood. De bekendste slachtoffers zijn zwager Cor van Hout... en vastgoedhandelaar Willem Enstra. Het Openbaar Ministerie had ook levenslang tegen Holleder geëist. De advocaten van Holleder hadden gevraagd om vrij vrijspraak... omdat er volgens hen geen bewijs is voor zijn betrokkenheid. Kort na de uitspraak lieten ze weten in beroep te gaan... tegen de levenslange celstraf. Negen maanden na het dodelijke ongeluk met de stint in Os... is er nog steeds geen duidelijke oorzaak aan te wijzen. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Vorig jaar kwamen vier kinderen om het leven bij het ongeval... op een spoorwegovergang in Os. Een vijfde kind en de begeleidster raakten zwaar gewond. De recherche en het onderzoeksteam hebben uitgebreid met de bestuurster van de stint gesproken. Ze zegt dat ze probeerde om de stint te laten remmen bij de overgang, maar dat niets werkte. En getuigen bevestigen die lezing. Het OM hoopt het onderzoek naar het ongeluk met de stint eind dit jaar af te hebben. Een kwart van de Nederlanders gaat dit jaar niet op vakantie. Dat heeft het Nibud onderzocht. De belangrijkste reden om thuis te blijven is geld. Tweederde van de thuisblijvers zegt vakantie te duur te vinden. Steeds meer mensen hebben hun vakantiegeld nodig om schulden af te betalen... of ze stoppen het gewoon in de huishoudpot. En ook zetten veel mensen het geld opzij voor onverwachte uitgaven. Koning Willem-Alexander is zondag aanwezig bij de finale van het wereldkampioenschap... tussen de Nederlandse voetbalsters en de Amerikaanse vrouwen in Lyon. Gisteren versloeg de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman... in de halve finale de Zweedse vrouwen na verlenging met 1-0. Het weer. Flink wat zon. In het noorden en oosten is er wat meer bewolking. Aan zee wordt het 19 graden.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 Oh, you look good in the morning, and you don't even know. coupe out the garage, pull the roof back, just me, you and the stars. Toast to the gods, she's a one, a masterpiece. She a drug at a fast release.